Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is al uren een terroristische aanval aan de gang in een hotelcomplex. Het gaat om het chique Dusit Hotel. Er zouden zeker één dode en vier gewonden zijn gevallen. Maar de verwachting is dat dat aantal zal oplopen. De situatie is chaotisch, zeker nu de duisternis is ingevallen. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab uit Somalië heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Zwaar aangeslagen gasten en medewerkers van het hotel in Nairobi zijn in veiligheid gebracht. In België is een onderzoek gestart naar verboden gokgedrag van drie spelers van het nationale hockeyteam. Zij zouden bij onder meer het WK van 2018 en tijdens de Euro Hockey League geld hebben ingezet op wedstrijden tijdens die toernooien. De kansspelcommissie onderzoekt 20 duels van België vanaf 2015 tot en met het WK van 2018. Premier Rutte vindt dat het bedrijfsleven fair moet meebetalen aan de uitvoering van het klimaatakkoord. Dan valt volgens hem aan alles te denken, ook aan een heffing op de uitstoot van CO2, zoals de eh, Partij van de Arbeid en GroenLinks willen. Maar Rutte zei in de Kamer dat hij meer voelt voor het stimuleren van nieuwe technieken om de uitstoot terug te brengen en forse boetes voor bedrijven die daar niet aan willen. Voor het eerst groeien er planten op de maan, zegt de Chinese ruimtevaartorganisatie. Het gaat om zaadjes van de katoenplant die naar de maan zijn gebracht. Vorige maand lanceerde China voor het eerst in de geschiedenis een sonde naar de achterkant van de maan. De organisatie nam toen ook katoenzaden, aardappelzaden, gist en eitjes van fruitvliegtjes mee voor onderzoek. In het Britse lagerhuis wordt sinds vanmiddag verder gedebatteerd over het Brexit-akkoord. Vanavond wordt over dat akkoord gestemd. Het ziet er naar uit dat de afspraken over uittreding uit de Europese Unie door een grote meerderheid wordt verworpen. Het weer.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 See the twinkle. Yeah. When they look in my eyes, don't not rub me. No, no. But what you thinking of? This is my time. Yeah. thinking of your tender touch. Never knew I love and grace, the conversation I love.